Goedemiddag, ik ben Bienbuis en dit is het nieuws van NOS op 3. Er wordt nog maar weinig gedate. Door de lockdown hebben jongeren tussen de 16 en de 20 jaar veel minder afspraakjes dan voor de coronacrisis. En daar maakt deze onderzoeker zich best zorgen over. Juist omdat in deze levensfase jongeren vaak wel experimenteren met seks en relaties aangaan. En eh, juist op deze leeftijd is het super belangrijk. Tegelijkertijd zien we dat corona nu echt heel lang duurt en ook nog lang niet voorbij is. Dus er valt echt een gat in die seksuele ontwikkeling van jongeren. De meeste pikten hun deze normaal op bij het uitgaan of op school. En dat kan natuurlijk nu niet makkelijk. Het demissionaire kabinet heeft het over het wel of niet verlengen van de avondklok. Dat zouden ze eigenlijk gisteren al doen, maar die bijeenkomst ging niet door vanwege het winterweer. In principe komt er woensdagochtend een einde aan de avondklok, maar premier Rutte liet eerder al weten dat de kans klein is dat dat ook gaat gebeuren. De KNVB komt met een antiracisme-app. Die kunnen supporters straks gebruiken om anoniem door te geven als iemand racistische dingen roept vanaf de tribune. De voetbalbond hoopt op die manier mensen sneller op te kunnen sporen. En we hebben een winnaar. De ijsbaan in Doorn in Utrecht heeft die primeur en is als eerste natuurijsbaan vandaag open. Het gaat niet vanzelf. Vannacht hebben vrijwilligers in etappes negen lagen water erover gesproeid. En dat is inmiddels opgevroren tot een mooie baan, ondervond ook deze verslaggever van RTV Utrecht. Het is echt natuurijs tot en met diep. Zwart met hier en daar zo'n wit streepje. Even een lekker hobbeltje dat je van, hé, hey, lekker een ijsrandje. En dan schaats je dat geluid. Ah! Ja, nou niet allemaal richting Doorn, want de baan is vandaag alleen open voor kinderen van de leden van de ijsclub. De verwachting is dat donderdag of vrijdag in het hele land het natuurijs ook op sloten en vijvers sterk genoeg is. Het weer van vandaag. Het waait nog steeds stevig en vooral in het oosten en zuidoosten valt nog wat sneeuw. Temperatuur ligt tussen de min 4 en de min 6. Dat is ook morgen zo, maar dan schijnt ook af en toe de zon. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Arne Broekhuis van de ANBB. De A7, Hoorn den Oever, is in beide richtingen dicht tussen Middenmeer en Den Oever.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 longing for a life beyond the silver moon living just about. Forget, let them take you on a first date again. And when you're leaning for a kiss, I hope you both she makes you feel the same way about her that I feel about you right ritme, ritme.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 In die gebieden veroorzaakt de sneeuw nog steeds veel gladheid op de weg. In de overige provincies geldt code geel. Nederland stopt per direct met nieuwe adopties uit het buitenland. Dat heeft minister Dekker aangekondigd in reactie op het rapport van de commissie Joustra. Volgens die commissie was er jarenlang sprake van onder meer kinderdiefstal, kinderhandel en onethisch handelen door ambtenaren. Ook vandaag gaan de wedstrijden in het betaalde voetbal niet door. Gaat het om Jong FC Utrecht tegen FC Dordrecht en Jong Ajax tegen Cambuur. Ook gisteren gingen duels niet door. Het weer bewolkt en wat sneeuw, stevige oostenwind. De middagtemperatuur tussen min 4 en min 6 graden. Love is bad. Love is bad. Love is bad. mother, she said, Go get your glass full. So I did, and I saw. It's bad cause I know mine that girl, she really blows my mind. She's good, so fine. She, she really when the things we share lets me know my girl, she cares. G-L-A-D, it's good for me.